met het NOS Journaal. Tristan van der Vlis leed aan schizofrenie en had al zoeken naar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan Rijn drie maanden geleden. Volgens hoofdofficier van Justitie Nooy wisten diverse instanties dat Van der Vlis kampte met psychische problemen en dat hij wapenvergunningen had. Dit weekend werd al bekend dat een bekende van Van der Vlis wordt vervolgd omdat hij had gehoord van de plannen. Ook lekte uit dat wapenvergunningen onterecht zijn verleend. Een man die is veroordeeld voor verkrachting is niet teruggekeerd van verlof. Hij kreeg in 2007 zes jaar cel voor het verkrachten van een vrouw uit Eindhoven. De man zou binnenkort weer vrijkomen en mocht daarom af en toe met verlof. Volgens het Eindhovens Dagblad wilde de verkrachter niet beloven dat hij uit de buurt van zijn slachtoffer zou blijven. Justitie wil dat niet bevestigen en ook wil justitie niet zeggen hoe lang de man al wordt vermist. Op het Russische cruiseschip dat gisteren op de rivier de Wolga is gezonken zaten ongeveer 190 mensen, terwijl er niet meer dan 120 op het schip mochten. 80 mensen werden gered door een passerend schip. Duikers hebben in het wrak de lichamen van 110 mensen gevonden. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Groot-Brittannië neemt de druk toe op mediamagnaat Rupert Murdoch om af te zien van zijn plannen om de commerciële zender B-Sky B over te nemen. Murdoch is als eigenaar betrokken bij het grote afluisterschandaal rond de krant News of the World. Veel investeerders vinden het een slecht idee dat Murdoch eigenaar wordt van de zender B-Sky B, terwijl hij zo negatief in het nieuws is. Duizenden agenten kunnen binnenkort langer op straat surveilleren dankzij hun nieuwe smartphone. Daardoor hoeven ze minder vaak terug naar het bureau omdat ze met de telefoon op een veilige manier hun administratie bij kunnen werken. Ook kunnen ze sneller informatie opvragen over bijvoorbeeld personen en kentekens.